Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De teller van Giro 555 staat op meer dan 106 miljoen euro. Gisteren was er een landelijke actiedag om geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Tien radiozenders maakten voor één keer gezamenlijk een uitzending. En er was een tv-show op meerdere zenders tegelijk. Daarin werd einde van de avond de balans opgemaakt. <gasps> Dit is fantastisch, Tineke! Kan je het noemen, het bedrag? 106.200.773 euro. En de eindstand van de actiedag is niet het definitieve bedrag. Ook de komende dagen kun je nog geld overmaken naar Giro 555. En dan de oorlog zelf. Bij Russische bombardementen in Oekraïne zouden vannacht meerdere kinderen zijn omgekomen. Volgens het Oekraïense leger gebeurde dat in de stad Sumy in het noordoosten. Volgens onderzoekers van Bellingcat komen steeds meer Russische militairen zonder munitie of brandstof te zitten. We also see that a lot of the soldiers are running out of even basic uh, supplies such as food and asking local villagers or, or residents to help them with that. Rusland wil de inwoners van vijf steden in Oekraïne vanochtend de kans geven om te vluchten als ze dat willen. Vanaf 8 uur gaat daarom, als het goed is, een staakt het vuren in. Gisteren zou dat ook al zo zijn. Toen maakten weinig mensen er gebruik van... omdat ze alleen naar gebieden mochten die in handen zijn van Russen. En vandaag is dat weer zo geregeld. En het is vandaag weer janken aan de benzinepomp. De adviesprijs voor een litertje staat op ruim 2,41 euro of 2,14 voor een liter diesel. Dat is niet alleen de hoogste prijs ooit, maar ook de snelste stijging op één dag. Op veel plekken ben je trouwens wel wat goedkoper uit. Die adviesprijs geldt meestal alleen aan de snelweg. En buitenlandse voetballers die bij een club in Rusland of Oekraïne spelen... mogen het seizoen ergens anders afmaken. De FIFA komt met een tijdelijke regeling... waardoor spelers tot de zomer zelf mogen bepalen of ze willen blijven of niet. Daarna moeten ze in principe wel weer terug naar hun eigen club. In Rusland spelen bijvoorbeeld de Nederlanders Quincy Promes en Girano Kerk.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 I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never. Ik such a gentleman I saw my clothes would fit van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM We don't talk about Bruno, no, no, no We don't talk about go, oh. Bruno says it looks like rain. Where's the heat alone? In doing so, he floods my brain. I would like it's the umbrella. stay dead. No, no. He told me I'd grow a gut, and just like he said, he said no. that my hair would disappear.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 OJ Mariano's on his way. stop loving you. sailor spoke too soon, and China's on the censorship. Riding on a hitless horse to make the trip. regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw een lokaal staakt het vuren in Oekraïne voorgesteld. Dat zou om 8 uur vanochtend in moeten gaan... om burgers de gelegenheid te geven om te vluchten uit een aantal belegerde steden. Het Oekraïense leger meldt dat er bij luchtaanvallen op de stad Sumy... in het noordoosten van het land 10 doden zijn gevallen. Onder de slachtoffers zou een onbekend aantal kinderen zijn. De actiedag van Giro 555 voor slachtoffers van de oorlog... is afgesloten met een stand van ruim 106 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Samen in Actie voor Oekraïne...